Michel Koenen met het NOS-journaal. In Frankrijk zijn op oudejaarsavond twee politieagenten mishandeld. Ze waren afgekomen op een oproep van een privé-oudejaarsfeest... iets ten oosten van Parijs. Het feest werd verstoord door een groep indringers... die sloegen en schopten de agenten tegen de grond. Ze moesten voor behandeling naar het ziekenhuis. Twee verdachten zijn opgepakt. Bij een demonstratie in Iran zou volgens de staatstelevisie een agent zijn doodgeschoten door een betoger. Drie andere agenten raakten gewond. Het gebeurde in een stad zo'n 400 kilometer ten zuiden van de hoofdstad Teheran. Als het klopt zou dat de eerste doden zijn aan de kant van de Iraanse veiligheidsdiensten. En bij demonstraties op diverse plekken in het land zijn zeker twaalf betogers omgekomen. Een Palestijnse activiste van 16 is in Israël aangeklaagd voor zware mishandeling van twee militairen. Volgens haar familie viel het meisje de twee aan omdat een neef van haar zwaar gewond was geraakt door Israëlische militairen. Het filmpje van haar aanval ging viraal op internet. Volgens de Israëlische justitie zou een van de militairen zwaar gewond zijn geraakt aan zijn hoofd. En een Duitse toerist die vannacht als vermist werd opgegeven is weer terecht. De man van 24 die kwam na een feestje niet opdagen op het vakantiepark. Een stel vrienden sloeg gelijk groot alarm. Onder meer agenten, militairen en een politiehelikopter gingen op hem op zoek. volgens het Dagblad van het Noorden werd de Duitser uiteindelijk gevonden in een hotel in Paterswolde, zo'n 50 kilometer verderop. De politie meldt op Twitter dat de man wat had uit te leggen aan zijn verloofde. Wat dat precies was, staat er niet bij. Het weer nog. De komende uren trekt de regen weg naar het oosten. De temperatuur daalt naar een graad of 4. Morgen vooral in de ochtend zon wordt 7 graden. Tegen de avond gaat het vanuit het westen weer regenen.